Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het vogelgriepvirus dat is gevonden in Barneveld heeft zich niet verder verspreid. Donderdag werd de milde variant van vogelgriep op een pluimveebedrijf in Barneveld gevonden. Alle 30.000 kippen op dat bedrijf werden geruimd. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn 17 bedrijven in de omgeving niet besmet. Vorig jaar was er een grotere uitbraak van de vogelgriep. Toen gold in heel het land een vervoersverbod voor pluimvee en eieren. Terreurgroep IS heeft bij een aanslag in Irak gifgas gebruikt, zegt de regionale Koerdische overheid. In januari liet een zelfmoordenaar zijn auto ontploffen in de stad Mosul... en volgens de Koerden is daarbij chloorgas gebruikt. Dat zou blijken uit laboratoriumonderzoek naar aarde en kleding. De zelfmoordaanslag was gericht tegen de Koerdische Peshmerga-strijders. Justitie in Egypte heeft 31 rechters met pensioen gestuurd... voor steun aan de verdreven oud-president Mossi... Nog eens tien rechters zijn om dezelfde reden uit hun functie ontheven. De huidige machthebbers hebben de democratisch gekozen Morsi twee jaar geleden afgezet na massaprotesten. De moslimbroederschap van Morsi werd bestempeld tot terreurorganisatie en is inmiddels verboden. D66 vindt dat minister Schippers haar uitspraken over de VVD-affaires moet waarmaken. Volgens Schippers is het geen toeval dat juist in verkiezingstijd allerlei incidenten naar buiten komen. Ze doelt onder meer op de bonnetjesaffaire die leidde tot het aftreden van minister Opstelten en staatssecretaris Teven. D66-leider Pechtold wil dat minister Schippers haar beschuldigingen staaft of ze anders intrekt. Wout Poels heeft de vierde etappe in de Tirreno Adriatico gewonnen. De Nederlander van Team Sky ging er op de laatste beklimming vandoor... en had een kleine voorsprong op een groep favorieten. Door de overwinning is Poels de nieuwe leider in de Italiaanse World Tour wedstrijd.